1 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Steeds meer Nederlanders wekken samen duurzame energie op. Vorig jaar waren er bijna 70 kleinschalige projecten... waarbij burgers vooral zonne- en windenergie opwekken. Dit jaar zijn er al bijna 600 lokale energieprojecten. Blijkt uit de jaarlijkse lokale energiemonitor. Die produceren genoeg stroom voor 235.000 huishoudens. De grote stijging komt vooral doordat steeds meer mensen op zoek gaan naar een alternatief voor aardgas. Het gaat niet alleen om wind- en zonne-energie. Burgers kijken ook naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld warmte uit oppervlaktewater of GFT-afval. In Irak zijn de afgelopen dag tientallen betogers doodgeschoten door veiligheidstroepen. Het was een van de bloedigste dagen sinds het begin van de anti-regeringsprotesten. In diverse steden werden 35 tot 45 mensen gedood. Het exact het aantal is niet bekend. Zo'n 230 mensen raakten gewond. Sinds oktober gaan vooral jonge Irakezen de straat op... om te protesteren tegen de regering. Die geven ze de schuld van de economische malaise... de hoge werkloosheid onder jongeren... en de kloof tussen rijk en arm. ABN AMRO sluit voorlopig enkele tientallen geldautomaten... vanwege de vele plofkraken van de afgelopen tijd. De bank wil zo de veiligheid garanderen van mensen die bij zo'n automaat in de buurt wonen. Het aantal plofkraken neemt fors toe. Met 61 staat de teller nu al ruim 40 hoger dan vorig jaar. AZ speelt ook na de winterstop in de Europa League. De club speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Partizan Belgrado. Dat was genoeg nadat koploper Manchester United verrassend met 2-1 had verloren... in Kazachstan van FC Astana. Feyenoord speelde thuis gelijk met 2-2 tegen het Schotse Rangers. En de Rotterdammers hebben daardoor hun kansen niet meer in eigen hand. PSV werd in Portugal uitgeschakeld door Sporting Lissabon. Daar werd het 4-0. Het weer, het wordt overal droog met soms brede opklaringen. Minima tussen 4 en 7 graden.